Verslaggever Wilco Boom. Eigenlijk is er eh, vrij brede steun voor de aanpak van het kabinet. Eh, de vier demissionaire regeringspartijen die zijn tevreden. En de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn niet ontevreden. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die er anders over denken. De, de PVV bijvoorbeeld vindt dat Nederland al veel te veel Afghanen opvangt. Eh, en dat ze in eigen regio moeten worden opgevangen. En SP. Die eist dat er veel meer wordt gedaan. De 2100 Afghanen die hier naartoe komen zijn bijvoorbeeld mensen die Nederlandse militairen hebben geholpen bij hun missies. De dode wolf, die twee weken geleden op de Veluwe werd gevonden, is doodgeschoten. Dat zegt de provincie Gelderland, die er nu onderzoek naar doet. Want de wolf is een beschermde diersoort en die dode is strafbaar. Eerder dit jaar werd ook al een dode wolf gevonden op de Veluwe. Die was aangereden. In Bergen op Zoom is een man van 55 omgekomen na een schietpartij. Hij werd gisteravond voor de deur van een theehuis onder vuur genomen. Vandaag is hij aan zijn verwondingen overleden. Er is een man van 29 opgepakt. Volgens buurtbewoners was het mogelijk een drugsruzie. En pretparkfan Roel staat weer met beide benen op de grond. De hele dag zat hij achter elkaar in de Gold Rush, een achtbaan in Slagharen. Dat ding gaat 95 km per uur en heeft twee loopings. En Roel zat er vandaag dus 7 uur lang in en wilde zeker 120 ritjes maken. Het zijn uiteindelijk 135 geworden. 135 ritjes. Ik, eh, ik voel me eigenlijk uitstekend. Ik ben niet misselijk, ik heb geen rugpijn, ik heb eigenlijk niks. Nou, niet niks. Hij heeft nu wel een flinke zak geld voor KWF kankerbestrijding, want daar deed hij het allemaal voor. En dan denk je misschien, nu is hij het wel zat, al die loopings en rondjes, toch niet. Ik eh, denk dat ik wel vaak van dit soort activiteiten ga doen, zeker voor het goede doel. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt. In het noorden kan een buitje vallen. Morgen blijft het zo goed als droog. In de middag schijnt de zon. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste files zijn opgelost op de A10 de ring van Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen Landsmeer en de Koentunnel. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N201 hoofddorp richting Uithoorn. Bij Uithoorn 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.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 Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer. in het buitenland onbetaalbaar aangebrand. Wat moet ik deze lange lange zomer? wekenlang aan het zweten op het hete zand Ik wil wat doen deze zomer that you dream of, dreams really do come true.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 Prik datum, ik kan passen in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. Oh, onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven. On my army, je weet ik ben een soldier.